NOS Nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Polen zijn de stembureaus voor de presidentsverkiezingen geopend. Er zijn elf kandidaten. Favoriet is de zittende president Komorowski. Er wordt niet verwacht dat vandaag al een beslissing valt. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalt... volgt over twee weken een tweede ronde. tussen de twee populairste kandidaten. Coalitietroepen onder leiding van Saoedi-Arabië hebben vanmorgen vroeg het huis gebombardeerd van ex-president Saleh van Jemen. Een Jemenitisch persbureau zegt dat Saleh zelf en zijn familie ongedeerd zijn. Saleh is een bondgenoot van de Houthi-opstandelingen. Die hebben in januari president Hadi verdreven. De Arabische coalitie bestrijdt de Houthis, onder meer met bombardementen. Een gedeelte van een kerncentrale, zo'n 65 kilometer ten noorden van de stad New York, is stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. De brand was in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Volgens het energiebedrijf werd de brand veroorzaakt door een defecte transformator. Er zou geen gevaar zijn geweest voor personeel of voor de omgeving. De reactor werd automatisch stilgelegd. Een demonstratie in Londen tegen de verkiezingsoverwinning van premier Cameron vanaf van afgelopen donderdag is uitgelopen op rellen. De politie arresteerde 17 mensen. Een groep mensen wilde naar de ambtswoning van de premier aan Downing Street. Bij de afzetting raakten agenten en demonstranten slaags. Vijf politiemensen raakten gewond. En in het centrum van Ude is vannacht een jonge man neergestoken. Ambulancepersoneel trof de man aan op straat. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Het blijft vandaag droog en de zon schijnt geregeld. De temperaturen lopen uit een van 14 graden op de Wadden tot 19 elders in het land.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 Who knows? Got a spirit that can't be tamed. She's a calico pony on an open plain. I know I'll never be the same no more. For sure, she's a wild child. Got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild top. She can not be tied down, before a while I'll be falling free. So loud, I'd break my heart, but God, she drives me wild, child. Never heard of her favorite band unless you then to Bonnaroo, a burning man. She's Penny Lane in a Chevy van. She loves to love, and she loves me. Wild child, got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down before a while. I'll be falling free and so alive might break my heart, but gosh, she drives me wild, child. She'll be here until she runs. Some just have to chase the sun. She's a wild child. Got a rebel soul with a whole lot of gypsy wild stop. She can't be tied down before a while. I'll be falling free and so alive. Might break my heart, but God, she drives me wild, child. A kaleidoscope of colors in her mind, child. A touch of crazy highs behind simple yet experimental. Innocent but still a little Soms maak ik wel eens een programma waarin ik mooie songs uit de afgelopen weken nog eens herhaal.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 If I could be the fire in your firefly, the cool in the rain, the spark in your eye, the answer to your prayer and the faith that sets you free be what you mean De kop is eraf en ik heet je van harte welkom. In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is van Dan Seals. En natuurlijk ook aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moorer, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar achtste album, nadat ze midden jaren 90 debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer. Haar meest recente album Kraus dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album, Down to Believing. Hey Warden van Audrey Old is een bijzonder project. De Australische singer-songwriter die alweer een eeuwigheid in de VS woont... trad in 2006 op in de St. Quentin-gevangenis. Daaruit vloeide voort dat zij in die gevangenisworkshops eh, liedjes schrijven ging geven. Na afloop van die workshops nam ze de teksten mee naar huis om daar liedjes van te componeren. Onderwerp is natuurlijk vaak het gevangenisleven en het verlangen naar de vrijheid. Nog een keer eruit om dingen te doen die nu niet meer kunnen. Hey Warden. Crossroads met de act van de maand. Rodney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene als begenadigd singer-songwriter. Als songwriter vind ik hem zeer geslaagd en dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat songs van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met wie hij jaren was getrouwd, Vince Gill en vele anderen. 1988 was een heel succesvol jaar voor Rodney met maar liefst drie nummer 1 hits. It's Such a Small World was de eerste. Rodney vertolkt de song samen met Roseanne Cash. Crossroads, nummer 1 country hit. come around but once in a while. This is such a surprise. such a small world. Everything That Glitters Is Not Gold is medegeschreven en opgenomen door Dan Seals. Het werd uitgebracht in maart 1986 als derde single van het album I Won't Be Blue Anymore. Het piekt op nummer 1 in zowel de Verenigde Staten als Canada. Het nummer werd geschreven door Seals en Bob McDill. Saw your picture on a poster in a cafe out in Phoenix. Guess you're still the sweetheart of the rodeo. As for me and little Casey, we still make the circuit in a one horse trailer and a mobile home. He still asks about you all the time. And I guess we never even cross your mind. But oh, sometimes I think about you and the way you used to ride out If the sunlight on your hair And oh, the crowd will always love you But as for me, I've come to know Everything that glitters is not gold Well, old Red, he's getting older And last But you know I just can't bear to let him go. Little Casey, she's still growing. And she started asking questions. And there's certain things a man just does Guess we never crossed your mind at all. But then sometimes I think about you and the way you used to ride out in your rhinestones and your sequins with the sunlight on. is not gold. Everybody said you'd make it big someday. And I guess that we were only in your way. But someday I'll about you and the way you used to ride out in your rhinestones and your sequins with the sunlight on your hair. And oh, the crowd will always love you. But as for me, I've come to know everything that glitters is not gold. is not gold. country. Bob Gallion is al lang overleden. Wat ik nog steeds heb is zijn muziek. En daar zitten best fraaie werkjes bij. Vandaag heb ik Auto van Honky Tonk onder het stof vandaan gehaald. Tonight as I sit here street they are playing a honky tonk tune. the world for me ended. For now Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Pussycat is wereldberoemd geworden met Mississippi en daarna stonden ze circa 10 jaar aan de top. Als je het over country hebt, dan kun je Hey Joe met een gerust hart draaien. Als voorloper van het nieuwe Common Linnets album is Make the Wind Blow Away op single verschenen. Als er iemand is met een snik in zijn stem, dan is het Piet Veerman. Good Year for the Roses kennen we onder meer van George Jones en Elvis Costello. Maar ook Piet Veerman weet het uitstekend neer te zetten. as you come Crossroads. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarette stand in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you prayed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee That you poured but didn't drink Oh, but at least you thought you wanted it That's so much more than I can say for me Oh, what a good year could stand another morning. Funny, I don't even care. And as you turn so little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound of one baby's cry goes unheard. Oh, what a good year! days, many blooms still linger there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. And as you turn and walk away, as the door. a good year for the roses. Bretton Woods is een Scandinavische band die sinds 2004 bestaat. All Cross the Mainstream is onlangs verschenen. Pickup Truck was met ene song die mij opviel en ik wil die song graag delen met je. is Alison Moore meer dan ooit gedreven door haar persoonlijk leven. De diagnose van autisme bij haar zoon, haar inmiddels platonische relatie met Steve Earle, een moment dat ze zelf ziek was, het komt allemaal voorbij in 13 songs Stevig Americana, waarin de elektrische gitaren regelmatig vrij spel krijgen. Alison Moore groeit nog steeds als songwriter en weet haar tumultueuze leven steeds beter te vatten in haar muziek. Het is een felle strijd die gelukkig voor zowel haar als ons prachtig materiaal oplevert. Back of My Mind is een song die best een hit zou kunnen worden. Uptain met Little Pieces. Maple leaf blowing across a hot 4 lane Thundercloud bringing down a big drop rain Mournful song of a slow-moving train through a sleepy town Pecan pie, Georgia pines Cornfields blowing in the bright sunshine Water towns ik naar het nummer van deze aflevering kijk, dan zit ik aan aflevering 1182.